Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij studentenflats in Tilburg geldt een feestverbod. De woningcorporatie vindt dat er te veel overlast is geweest van feestende studenten de afgelopen tijd. Er komen bij het complex nachtbewakers te staan die de studenten gaan controleren. Studenten vinden ook dat de feestjes soms te ver gaan, maar een verbod is overdreven, vindt deze jongen. Ik vond het, ja, af en toe viel, eh, ja, ging het wel uit de hand lopen, maar ja, dan spreken we elkaar toch gewoon aan deurtjes dicht en dan moet het wel goed komen naar mijn mening. En zelf ervaar ik ook wel eens overlast, maar ja, daar krijg je wel eens 485 eh, studenten bij elkaar dood. Als de bewoners zich er niet aan houden, kunnen ze eruit worden gezet. Volgens de woningcorporatie is het feestverbod tijdelijk. Verschillende Afghaanse tolken die voor Nederland hebben gewerkt... krijgen dreigebrieven van de Taliban. De NOS heeft foto's van die brieven. Daarin staat dat de tolken voor de rechter moeten komen... en als ze dat niet doen, krijgen hun familieleden de Taliban achter zich aan. Veel van de tolken zitten nog ondergedoken in Afghanistan. De rust is weer terug op de snelwegen. Er stond 650 kilometer file vanavond. Volgens de ANWB de drukste spits van het jaar. Het is weer ongeveer net zo druk in het verkeer als voor corona, heeft een verkeersinstituut gemeten. De drukte is wel meer verspreid over de dag. Limburgse basisschoolkinderen hebben vandaag een record gebroken. Ze zijn zeker duizend keer een heuvel opgeklommen in Landgraaf. Deze juf had helemaal niet door dat het al zo ver was toen ze heigend bovenkwam. kwam. Hoi, ja, Wino! yes, Ja. toch? Zinda moet je kunt daar met de trap omhoog, maar dan is het alsnog een flinke klim. Hoeveel keer ben jij omhoog gelopen? Uh, vijf. Ja, ik ben zo super trots op Het is allemaal voor een goed doel. De school haalt geld op voor een sportclub voor mensen met een beperking. Het weer nog op veel plaatsen regen vanavond. Die trekt vannacht richting het oosten weg. Morgen eerst droog en zonnig, maar later weer regen. Het wordt 15 tot 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Amsterdam staan nog files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Amersfoort en Blarikum 10 minuten vertraging. A2 Utrecht-Amsterdam voor Amsterdam-Zuidoost bijna 10 minuten. A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Schiphol en Hoogmade een half uur vertraging. Op de ring van Amsterdam is een ongeluk gebeurd op de A10 West richting Den Haag. Tussen Amsterdam Sloterdijk en Osdorp is de vertraging 20 minuten. Er komt nog een ongeluk met een vrachtwagen.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 You're like a sunshine, only giving good vibes any anytime that you rolling. Pulling me out, never letting me down. And I wanna make sure you know it. nothing good vibes any anytime that you rolling. Can't believe that I found my sunshine. Hey, everyone's trying to be the same. Till I met you, I was on that wave. But you really are something different. You do you, it must be nice, and I think it's rubbing off on me. Oh yeah, step to the left, step to the right, you man. feet back on the ground. Get down. Put your feet back on the ground. why to make it right. Can't go on without you by my side. who's gonna make me hold. Help me make these mysteries unfold. Hold on, lightning, about to strike and run. know why. I tell the seven seas to be nearer, and if the high see her. Zandvoort. Dit is ZFM Zandvoort. Zandvoort. Time to wake up in every nation. Go feel the vibration that takes me away. Me people stand up to fight desperation as we raise till the break of day. team. No fussing, no fighting. Me love light keep shining all of the way. Hey. Me people get up to join this foundation as we're raising, raising until the break of day. the time has come to gather the rainbow colors.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 En je reed ook veel te hard en het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag luister het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag. René Gap, zing het voor ze. Ik heb die bon maar ook een ton gepakt. Ik heb de mooiste op dit feestje op de mond gepakt. Als ik morgen ga, heb ik geen spijt van dat. Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt. Ik heb die bon gepakt, de zon gepakt. Voor ik ging heb ik een jonko op balkon geklapt. Als ik morgen ga heb ik geen spijt van dat. Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt. Hey Donnie ouwe, zeg eens wat. Als ik morgen de pep een maat geef kan ik zeggen dat ik heb geleefd Het is altijd de feest waar ik ben geweest Ik ben continu op een paper chase René Plank, die Mary door de week Je wil niet weten wat hij in het weekend race Smokelspannen spannen een blazer Vliegt naar de regenboog in Marianne Weber Rijd daar hard, wel eens een bon gepakt Zes maanden op vakantie, kom terug bruin gepakt Duik in mijn zwembad en ik schenk wat René, proost op het leven, grap Ik heb die bon gepakt Maar ook een ton gepakt ik heb de mooiste op dit feestje op de mond gepakt. Als ik morgen ga, heb ik geen spijt van dat. Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt. Ik heb die bon gepakt, de restjes zon gepakt. Voor ik ging heb ik een jonko op balkon geklapt. Als ik morgen ga, heb ik geen spijt van dat. Ik heb op je feestje op de mond gepakt. Als ik morgen ga, heb ik geen spijt van dat. Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt. Ik heb die bon gepakt, de restjes zon Voor ik ging heb ik een jonko op mijn kon geklapt.